Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Een aantal... De huidige bed, bad en broodvoorzieningen gaan dicht. In vijf grote steden komen dependances van het uitzetcentrum in Ter Apel... waar snel wordt bekeken of een illegaal wil meewerken aan terugkeer. Burgemeester Wienen van Katwijk zei namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... dat de coalitie eerder had moeten praten met de gemeente. In Arnhem en in Groningen zijn ze niet van plan de noodopvang te sluiten. De oppositie in de Tweede Kamer is kritisch over het akkoord. Volgens D66 en SP hebben gemeenten niets aan dit plan. Het CDA vindt het niet goed dat de coalitiepartijen er een verschillende uitleg aan geven. De PVV verwijt de VVD slappe knieën. En de ChristenUnie wil een hoorzitting om burgemeesters te horen. De VS zegt dat Rusland extra luchtafweergeschut naar het oosten van Oekraïne heeft gebracht. Ook zou Moskou betrokken zijn bij het opleiden van de pro-Russische rebellen en zouden in het gebied Russische drones zijn gesignaleerd. Dat alles zou een schending betekenen van het bestand dat in februari in Minsk werd overeengekomen. Rusland heeft altijd ontkend dat het iets te maken heeft met de strijd in Oekraïne. Zo'n 50 thuiszorgmedewerkers hebben gisteravond het gemeentehuis van Berkeland in het Gelderse Borculo bezet. 15 van hen hebben er ook geslapen. Ze protesteren tegen bezuinigingen en eisen actie van de burgemeester. Medewerkers van de thuiszorg en vakbond FNV liggen al een tijdje overhoop met de gemeente. Het schip dat sinds dinsdag klem zat onder een hefbrug in Waddingsveen is vannacht losgetrokken. Het beweegbare deel van de brug is weggetakeld zodat het kan worden gerepareerd. De Gouwe gaat waarschijnlijk rond de middag weer open voor de scheepvaart. En voor voetgangers, fietsers en bromfietsers gaat een pontje varen. De N207 bij Waddingsveen gaat waarschijnlijk pas rond 3 uur vanmiddag weer open. Het weer in het noorden wat bewolking. Verder wordt het vandaag flink zonnig bij 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer file. A15 Rotterdam richting Europoort tussen Pernis en Spijkenisse 6 kilometer file. Op de A27 Breda richting Utrecht tussen Knoop Gorkum en Lexmond 3 kilometer file. En 57 Brouwersdam richting Rotterdam tussen Hellevoetsluis en Afrit Briele 2 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.